voor God en de medemensen. Duizenden mensen, onder wie veel toeristen, wonen de eerste kerstmis van paus Franciscus bij. Een paar dagen geleden blikt hij al vooruit op kerstmis. Hij hekelde toen de verspilling van voedsel. Met het eten dat wordt weggegooid na de kerstdagen zou je alle mensen in de wereld kunnen voeden die honger hebben, al dus de paus. In Bethlehem zijn duizenden christelijke pelgrims van over de hele wereld bij elkaar voor de viering van kerstavond. Volgens de christelijke overlevering werd Jezus in Bethlehem op de westelijke Jordaanover geboren. De traditionele processie eindigde bij de geboortekerk. Bij de nachtmis zijn onder andere aanwezig de Palestijnse president Abbas en de hoogvertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid van de Europese Unie, Ashton. De VN-veiligheidsraad heeft unaniem ingestemd met het voorstel van secretaris-generaal Ban Ki-moon om aanzienlijk meer vredestroepen te sturen naar Zuid-Soedan. Dat land staat op de rand van een burgeroorlog. In het land zijn al 7000 militairen en 900 politiemensen gestationeerd. Daar komen nog eens 5500 militairen en 423 politiemensen bij. De Serious Request actie van 3FM heeft ruim 12,3 miljoen euro opgeleverd. Dat is net iets meer dan vorig jaar. Het verschil is 51.000 euro. Om half tien verlieten de DJ's Giel Belen, Paul Rabbering en Koen Swijnenberg het Glazen Huis in Leeuwarden. Het geld wordt dit jaar door het Rode Kruis gebruikt om kindersterfte door diarree tegen te gaan. Het weer nog, vannacht in het westen droog, in het oosten bewolkt en wat regen. In de middag overal droog en van tijd tot tijd zon.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 It was the lure of the tropics that I thought might heal the scars of a love burned out by silence in a marriage minus heart. I call the kids on the telephone, say there's something wrong out here. It's July, but it's cold as Christmas in the middle of the year. The temperature's up to 95, but there's a winter look in your mother's eyes and to melt the a better climate and for what it's really worth. I put faith in the star we follow to this Caribbean surf. But there's an icy fringe on everything, and I cannot find the lines.